Levi van Eck met het NOS-journaal. Qatar dreigt de levering van vloeibaar gas aan de Europese Unie te stoppen... als EU-landen streng gaan handhaven op een nieuwe Europese wet. Dat heeft de Qatarese energieminister gezegd tegen de Financial Times. De wet dwingt bedrijven om problemen in hun productieketen aan te pakken... zoals uitbuiting, moderne slavernij en milieuvervuiling. Wanneer ze dat niet doen, kunnen ze een boete krijgen. De Qatarese minister noemt de wet duur en onhoudbaar... De EU is vanwege de oorlog in Oekraïne steeds afhankelijker van vloeibaar gas uit Qatar. De explosieve opruimingsdienst heeft illegaal vuurwerk ontmanteld... na de voetbalwedstrijd Willem II-NEC in Tilburg. Het werd gevonden op een braakliggend terrein tegenover het Staam 2. Buurbewoners zagen dat mensen daar pijpen in de grond staken... en waarschuwden de politie. Wie het illegale vuurwerk heeft geplaatst is nog niet bekend. Tijdens de wedstrijd werd er ook in het stadion vuurwerk afgestoken... waarna het duel minutenlang werd stilgelegd. Willem II won met 4-1 van NEC. In Servië hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. Ze eisten dat die zijn verantwoordelijkheid neemt... voor de instorting van een dak van een treinstation. Daardoor kwamen vorige maand 15 mensen om. De demonstratie in Belgrado was georganiseerd door studenten... die overheidscorruptie willen aankaarten... Het treinstation was net gerenoveerd. Na twee maanden is de Trevi-fontein in Rome weer open voor het publiek. Die werd grondig schoongemaakt vanwege het heilige jaar 2025 van de katholieke kerk. Om de drukte rond de fontein te beperken is er vanaf nu nog maar plek voor 400 toeristen tegelijk. Dagelijks bezoeken zo'n 11.000 mensen de Trevi-fontein. Het weer vannacht is het bewolkt en vallen verspreid over het land buien.